Dit is Dorot Negens met het NOS-journaal. De Noord-Koreaanse Chinese president Xi Jinping. Sinds er zondag een zwaar bewaakte trein in Peking aankwam... werd er al gespeculeerd over het bezoek. Inmiddels is Kim weer terug in Noord-Korea. De Chinese president en Kim waren het er volgens het Noord-Koreaanse staatspersbureau over eens... dat ze gebaat zijn bij een goede relatie... en meer bijzonderheden over wat er is besproken zijn niet bekendgemaakt. In make-up van het Amerikaanse bedrijf Claire's is door de inspectie het kankerverwekkende asbest gevonden. Het gaat om een compact poeder en een set contourpoeder in acht kleuren, schrijft staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. De producten zijn ook in Nederland verkocht. De make-up spullen van Claire's zijn vooral populair bij kinderen. In februari deed de inspectie ook al onderzoek, maar toen leek er niets aan de hand. Naar aanleiding van nieuwe signalen uit Amerika werden de producten opnieuw onderzocht. En deze keer werd wel asbest gevonden. Minister Wiebes stelt donderdag in de ministerraad voor om honderden miljoenen euro's te investeren in de bouw van een stikstoffabriek. Daarin kan uit het buitenland geïmporteerd gas worden aangepast. Dat is nodig, want Nederlandse apparaten werken nu alleen op Groningsgas. Wiebes wil verder dat de 200 industriële grootverbruikers binnen vier jaar van het Groningsgas afgaan. Beginnende ZZP'ers zijn steeds jonger. Volgens het CBS was in 2015 van de mensen die als zelfstandigen zonder personeel aan de slag gingen... ruim 41 onder de 35. Tien jaar geleden was dat nog 32 procent. percentage oudere starters nam juist af. In totaal begonnen in 2015 minder mensen voor zichzelf dan in 2008. En ook steeg het aantal ZZP'ers dat stopt, naarmate het weer beter ging met de economie.